Het zou gaan om vijf tot zeven zelfmoordterroristen. De politie blijft extra alert en is nog op zoek naar verdachten. Op veel plaatsen in het land hebben mensen het nieuwe jaar gevierd. In Rotterdam was het de grootste vuurwerkshow. Daar ging zo'n 4000 kilo vuurwerk de lucht in. Het nationale aftelmoment was in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Dat stond in het teken van Europa... omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. Bij een steekpartij in Haarlem is vanochtend vroeg een dode gevallen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie doet nog onderzoek. er waren nog meer incidenten tijdens Oud en Nieuw. In Den Haag is een automobilist even na middernacht ingereden op een groep feestvierders. Twee mensen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is opgepakt. De politie spreekt van een ongeluk. In Utrecht zijn twee jongens van 17 van een balkon gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En ook de brandweer moest op veel plaatsen uitrukken. Zo ging in Rijswijk een gymzaal in vlammen op en woedde in Wiegen brand in een basisschool. De Amerikaanse acteur en zakenman Wayne Rogers is overleden. Hij is vooral bekend van de serie MASH, waarin hij kapitein Trapper John McIntyre speelde. Na drie seizoenen verliet Rogers de serie in 1975. Tijdens de opnames van MASH raakte Rogers geïnteresseerd in het handelen in aandelen. Hij ging toen investeren in bedrijven en was vaak op tv te zien als analist in een Amerikaans beursprogramma. Het weer tegen zonsopkomst is er kans op wat mist. Overdag lost de mist langzaam op en verder blijft het op nieuwjaarsdag droog. De zon breekt op veel plaatsen door en het wordt 7 à 8 graden. Dit was het...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 But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night is all wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. welkom terug bij het tweede uur van CFM Jazz. We zijn begonnen met Melody Gardo, Your Heart Is As Black As Night. Het volgende nummer is Michael Bublé, You and I. Here we are on earth together It's you and I. God has made us fall in love. It's true. I've really found someone like you. that you will be by my side to see me through until may not be here forever to see me through. But I found my strength in you. beetje in het thema te blijven. Nora Jones, Come Away With Me. begonnen net het uur al met Melody Gardot. En we gaan nu nog één draaien. Worrisome Heart. because of one Tracy Kent met het nummer Never Let Me Go. Het volgende nummer is van een artiest die eh, ooit bekend is geworden door een uh, stuiterballenreclame. Eh, een reclame met heel veel stuiterballen voor de Sony Bravia. José González, het nummer Stay Alive. There's a rhythm and rush these days Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay. Mother's Day. where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. into the sun as a new day's rise. It's a raggy waltz, a raggy waltz, a raggy waltz that I'm gonna dance with you. Now that you've heard this very funny beat, let me see if you can feel it in your feet. Yeah, you got it starting to swing. Just forget everything, raggy waltzing with me. It's not a waltz, so be Johann Strauss could never please. It's a raggy waltz, a raggy waltz, a raggy waltz, and no other dance will do. And when the dance is through, you're gonna say, never stop romancing, dancing in this way makes me love you out on the floor. You'll be asking for more raggy waltzing with me. could never please. It's a raggy waltz, a raggy waltz, a raggy waltz that no other dance will do. And when the dance is through, you're gonna say, never stop romancing, dancing in this way makes me love you. Out on the floor, you'll be asking for more raggy waltzing with me. Out on the floor, you'll be asking for more raggy waltzing with me. Ja, It's a raggy Waltz van Carmen McRae. samen met Dave Burbeck. We gaan verder met uh, eh, weer Monk. is uh, Equinox van John Coltrane. En Equinox, dat is een, eh, een tijd in het jaar ehm, die twee keer voorkomt. Dat is namelijk oh, het moment dat de zon de evenaar passeert. <clears throat> Eh, op deze dag is de verdeling tussen dag en nacht ongeveer gelijk. Wij hebben zojuist eh, te maken gehad, 22 december hebben wij te maken gehad met de winterwende. Dat was dus afgelopen week. Dat heeft hier ook, eh, elk, elk kwartaal wordt zo, eh, zo aangegeven. Dus, naar gebruik eigenlijk John Coltrane met Equinox. de volgende artiest, Ed Sheeran, wordt veelal geprezen dat hij eh, zo lekker normaal is gebleven. Die allemaal geintjes uithaalt en eh, wat leuk omgaat met zijn fans. Ed Sheeran, Sheeran Tenerife Sea. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side. everything Energy. Tracy Chapman, Give Me One Reason. Geremasterd in 2015. We verder met Donovan Frankenreiter. It Don't Matter. nothing gonna get us down. Can't you see? I said, if it don't. luisteraars, het zit er alweer bijna op. We gaan eh, naar het laatste nummer. Saint-Germain. Real Blue. Ik hoop dat u genoten heeft van eh, deze ochtend. En ik wens u nog een eh, hele fijne zondag verder.